Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het vertrouwen in de politiek is flink toegenomen. Ieder jaar met Prinsjesdag wordt dat uitgezocht door onderzoekers van Ipsos INO. Vorig jaar had nog 33% van de ondervraagde mensen vertrouwen in de landelijke politiek. En dat is nu een stuk hoger. 44% heeft er wel een goed gevoel bij. Nederlanders hebben niet het idee dat het nou echt de betere kant op gaat. Maar mensen zien vooral vaker dat het minder slecht gaat. En dat merken ze in de eigen omgeving vooral doordat ze vaker goed kunnen rondkomen en minder vaak hebben hoeven bezuinigen afgelopen jaar of van plan zijn komend jaar te gaan bezuinigen. en dat we weer wat meer vertrouwen hebben in de politiek is goed nieuws voor de ploeg van premier Schalf. Want vandaag op Prinsjesdag maakt het kabinet namelijk bekend hoe ze het geld het komende jaar gaan verdelen. Het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, is er nog niet gerust op dat er vanavond niemand buiten slaapt in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum daar was er gisteren geen plek voor 44 mensen. Doordat er last minute een sporthal werd geregeld in de buurt... hadden ze toch een dak boven hun hoofd uiteindelijk. het is niet duidelijk of die sporthal ook vanavond weer beschikbaar is. De nieuwe president van Iran zegt dat vrouwen op straat niet lastiggevallen moeten worden door de moraalpolitie. Een vrouwelijke journalist vertelde op een persconferentie dat ze was aangesproken omdat er een beetje haar onder haar hoofddoek vandaan kwam. En daarop zei de president dat de moraalpolitie vrouwen helemaal niet moet aanspreken. De Iraanse moraalpolitie is berucht. Twee jaar geleden overleed een vrouw van 22 nadat ze werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. het lijkt er sterk op dat ze zwaar is mishandeld. Ja, en dan nog dit. Tupperware wordt waarschijnlijk definitief dichtgezield. Want het plastic bakjesbedrijf is van plan om deze week faillissement aan te vragen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen binnen dat bedrijf. Ja, als het doorgaat, dan valt daarmee definitieve doek voor de bekende verkoper van opslagbakjes voor je eten en andere keukenspullen. En Tupperware kreeg het vooral lastig sinds de coronapandemie. Nou weet je dat ook weer. Gaan we naar het weer toe. Na een grijs ochtendje breekt vanmiddag op steeds meer plekken de zon door en het wordt een graad of 21.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 Die bestaat uit 27 leden, onder wie 11 vrouwen. Minder dan commissievoorzitter von der Leyen wilde. Het nieuwe team gaat zich volgens haar sterk maken voor gedurfd industrieel beleid. Het kabinet doet aan korte termijn politiek en maatregelen zijn niet goed uitgewerkt. Dat zeggen de drie planbureaus in NRC. Volgens de bureaus gaan de bezuinigingen op onderwijs en innovatie ten koste van de welvaart op een later moment. De Amerikaanse rapper Diddy is in een hotel in New York opgepakt. Waar hij van wordt verdacht wordt later bekendgemaakt.